2 uur. Gert Kluk het NOS Journaal. Het Medisch Tuchtcollege heeft klachten van de ouders van de overleden baby Luna deels gegrond verklaard. Het meisje overleed in 2014, kort na geboorte in het Jeroen Bos ziekenhuis. Volgens de ouders zijn er grote fouten gemaakt. Het ziekenhuis in Den Bosch hield vol dat alle betrokkenen zich hebben ingezet voor goede zorg. Maar het Tuchtcollege oordeelt nu dat de dossiervorming chaotisch was. Daardoor zijn alarmsignalen van de baby gemist. Een kinderarts wordt voorwaardelijk geschorst Drie gynaecologen krijgen een waarschuwing. De vader, die vorige maand is opgepakt in de zaak Ruiner Wold... wordt ook verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn negen kinderen... zegt het Openbaar Ministerie. Drie kinderen hadden de boerderij al eerder verlaten... en woonden niet meer in Ruiner Wold. De vader van 67 wordt ook verdacht van witwassen... en vrijheidsberoving en mishandeling. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft volgende week donderdag een afspraak... met de Marokkaanse ambassadeur in Nederland... In een kamerdebat zei ze dat ze met hem zal overleggen wanneer ze naar Marokko kan gaan en met wie ze daar zal praten. Vorige week bleek dat een gepland bezoek van Broekers aan Marokko niet doorging. Onderwerp van gesprek is het terugnemen van asielzoekers. Justitie in Hongarije eist negen jaar cel tegen de kapitein van het cruiseschip... dat in mei op de Donau een ernstig ongeluk veroorzaakte. Het schip voer over een kleinere rondvaartboot heen. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Veel van de slachtoffers kwamen uit Zuid-Korea. Volgens de Oostenrijkse justitie heeft de Oekraïense kapitein geen voorrang verleend... en heeft hij de mensen die in het water terechtkwamen niet geholpen. Voormalig speler en coach Pim Verbeek is na een langdurig ziekbed overleden. Hij was onder meer trainer bij Feyenoord en Fortuna Sittard. In 2002 en 2006 was hij bij Zuid-Korea assistent van achtereenvolgens Guus Hiddink en Dick Advocaat. In 2010 loodst hij zelf Australië naar het WK. Pim Verbeek was 63 jaar. Het weer vooral in het zuiden enige tijd regen of motregen. Het is vanmiddag 10 graden. Morgen geregeld zon en een enkele bui, vooral in de kustgebieden. Dan hooguit 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam door een kapotte vrachtwagen heb je bij de aansluiting met de A10 5 minuten vertraging. Op de A10 knoop het Koenplein, knoop het Amstel tussen Meer en Buitenvelder 3 kilometer file door technische problemen door een kapotte auto.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 I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.